Little Mix en Move op 2. Lily Allen, Sandra Only We Know kwam tot 3. Storm Queen, Look Right Through en Sia Elastic Heart maken de top 5 van deze week compleet. 6. John Legend, All of Me. 7. Robbie Williams, Go Gentle. Cher Lloyd en T.I. I Wish op 8. 9 was er voor Ellie Golding, How Long Will I Love You. En 10, Katy Perry, Unconditionally. Dat was de lijst van deze week. Volgende week vrijdag heb ik weer een hele nieuwe voor je.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 Dat is ook nu het geval. Het dodental van de burgeroorlog in Zuid-Soedan is veel hoger dan duizend. Duizend is de gangbare schatting van de VN, maar volgens de International Crisis Group zijn er mogelijk al meer dan 10.000 doden gevallen bij de machtsstrijd tussen president Kier en zijn voormalige vicepresident Machar. Er is nu vredesoverleg aan de gang. Koning Willem-Alexander en premier Rutte gaan naar de Olympische Winterspelen in Sochi. En ook koningin Maxima en minister van Sport Schippers gaan mee. Op zijn persconferentie zei Rutte dat hij niet ziet in een boycott. Volgens hem is het beter om de dialoog aan te gaan. De delegatie naar Sochi is omstreden vanwege de schending van mensenrechten in Rusland. De slachtoffers van oud-neuroloog Janssen Steur nemen geen genoegen met de uitspraak van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Dat berispte vandaag oud-bestuursvoorzitter Raamaker van het Medisch Spectrum Twente, omdat hij heeft geprobeerd om een aantal klachten rond oud-neuroloog Janssen Steur in de doofpot te stoppen. De slachtoffers vinden dat de bestuursvoorzitter ook moet worden berispt voor het liegen tegen patiënten. Op Schiphol zijn gisteren twee Bolivianen opgepakt die meer dan 100.000 euro wilden smokkelen. Ze worden verdacht van witwassen. De een werd bij de gate aangehouden met meer dan 10.000 euro op zak. En zijn reisgenoot probeerde op dat moment in het vliegtuig op de wc briefjes van 500 in een prullenbak te verstoppen. Het weer, in de loop van de avond en vannacht in het westen regen. Temperatuur daalt tot in het oosten 2 graden. Morgenochtend bewolking en lichte regen, maar smiddags breekt de zon door. Vooral in het westen. Het wordt 5 tot 8 graden.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 En nog een stuk verderop 2 kilometer bij Gorkum. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Randweg Dordrecht 2. A20 de richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 3. Verderop 2 kilometer bij Moordrecht. En op de rijbaan richting Hoek van Holland 2 kilometer kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel.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 to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh. but it's too late to hesitate. We can't keep on living like this.